Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Moldavië ligt de zittende president op voorsprong. Met ruim 94% van de stemmen geteld gaat de pro-Europese president Sandu aan de leiding. En de stemmen van de vele Moldaviërs in het buitenland komen daar nog bij. En die zijn doorgaans ook op de hand van Sandu. De president neemt het in deze tweede ronde op tegen de pro-Russische Alexander Stoyanoglo. Er was, een, er was een tweede ronde nodig omdat geen van de kandidaten in de eerste ronde de vereiste absolute meerderheid had gehaald. Oud-staatssecretaris van Financiën Volkert Itzinga heeft openheid gegeven over zijn zakelijke belangen. Vrijdag trad de NSC eraf nadat verschillende partijen in de Tweede Kamer vonden dat hij inzicht moest geven in zijn beleggingen, waaronder coalitiepartij PVV. Er waren twijfels over zijn onafhankelijkheid. Dat ook Wilders opriep tot transparantie noemde Itzinga onverteerbaar. In Iran is een vrouw gearresteerd nadat ze in haar ondergoed zou hebben geprotesteerd tegen de Iraanse kledingvoorschriften. De vrouw werd op een universiteit in de hoofdstad Teheran aangesproken door beveiligers... omdat ze haar hoofddoek niet of niet op de correcte manier droeg. Uit protest trok ze haar kleren uit, waarna ze werd opgepakt. De vrouw krijgt veel steun op sociale media... waar beelden van de vrouw massaal worden gedeeld. De speciale VN-rapporteur voor Iran zegt dit incident nauwlettend in de gaten te houden... inclusief de reactie van de autoriteiten. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn vanmiddag duizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze eisen het vertrek van de regering na het instorten van een dak van een treinstation in Novi Sad. Daarbij kwamen vrijdag 14 mensen om het leven. Volgens de demonstranten is de ramp het gevolg van nalatigheid en corruptie van de autoriteiten. Het weer. Vannacht koelt het flink af. Op de koudste plaatsen kan het een graadje vriezen. Met name in het oosten en zuidoosten. Morgen overdag opnieuw veel zon bij graad of 13.